Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Omwonenden van Tata Steel eisen een schadevergoeding van het staalbedrijf. Ze hebben last van alle stank, geluidsoverlast en de slechte luchtkwaliteit. En dat komt door die fabriek in IJmuiden, zeggen ze. Het is gewoon een hele zeer ongezonde situatie... Eh, waarin mensen zich zorgen maken over de gezondheid van zichzelf en die van hun kinderen. Speeltuinen in Wijk aan Zee worden dagelijks schoongemaakt door het bedrijf... maar ouders vragen hun af. Vragen zich af hoe, eh, hoe het gras wordt schoongemaakt waarin hun kinderen spelen. Dit kan gewoon niet. In totaal hebben 1400 mensen een claim ingediend. Tata Steel heeft een maand de tijd om te laten weten of ze willen praten over een schadevergoeding. er is nog veel onduidelijk over de dood van Wagner-leider Prigozhin. Een vliegtuig waarin hij in zat stortte gisteren neer. Waarschijnlijk heeft hij dat niet overleefd. Volgens deze Ruslandkenner lijkt het erop dat president Poetin opdracht heeft gegeven om het vliegtuig neer te halen. Het hoeft trouwens ook niet dat hij geweten heeft wanneer het zou gebeuren. Het gaat erom dat hij geknikt heeft, instemmend geknikt heeft op het moment dat het moordplan beraamd werd en hem werd voorgelegd. En de rest is dan aan zijn ondergeschikte. Prigozhin en Poetin waren geen vrienden meer... sinds Prigozhin met zijn leger deze zomer in opstand kwam. We hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder gas gebruikt. In totaal lag het verbruik 10% lager, zegt het CBS. De industrie deed het zuiniger aan en door het zachte weer hoefde de kachel in veel huizen ook niet zo hard aan. En debatliefhebbers in Amerika kunnen de komende tijd nog een hoop popcorn en cola inslaan. De presidentsverkiezingen zijn pas over dik een jaar. Maar gisteravond gingen acht republikeinse kandidaten voor het eerst met elkaar in debat. Hold on, hold on. Listen, listen, listen. No, wait, hold on, hold on. I've had enough. I've had enough already tonight of a guy who sounds like ChatGPT standing up here Donald Trump was er zelf trouwens niet bij. Hij had er geen zin in en gaf op hetzelfde moment een interview op X, het nieuwe Twitter. En het weer nog in het zuiden kans op een bui. Verder begint de dag overal droog en best wel zonnig. Later zijn er wel meer wolken.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 Op de plek in Rusland waar gisteren het vliegtuig neerstortte... met vermoedelijk Wagner-leider Prigozhin aan boord... zijn tien lichamen gevonden. Naast Prigozhin zou ook Wagner-oprichter Dmitri Oetkin... op de passagierslijst staan. De lichamen zouden inmiddels zijn geïdentificeerd... maar dat is nog niet officieel bevestigd. Ondanks kritiek van buurlanden is Japan begonnen met het lozen in de oceaan... van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima. Het water is gebruikt voor koeling van de centrale... die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en een tsunami. Het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er 10% minder is gestookt in het eerste halfjaar... ten opzichte van een jaar geleden. Het weer, eerst zon, later regen met kans op onweer bij een graad of 25.